De tocht is georganiseerd door vrienden van de jongen van 14 en begint om 5 uur middags bij de oude basisschool van Dirk. De jongen werd afgelopen woensdag doodgevonden in een bos bij Urk. Drie jongens van 12, 13 en 15 jaar zijn aangehouden omdat ze mogelijk betrokken waren bij zijn dood. Ze kenden het slachtoffer. Het condoleanceregister op de website van de gemeente Urk is inmiddels door honderden mensen getekend. Bij een grote vechtpartij in een Australisch asielzoekerscentrum zijn 37 mensen gewond geraakt. Zo'n 150 Sri Lankanen en Afghanen gingen met elkaar op de vuist in het asielzoekerscentrum op Christmas Island, dat ongeveer 2600 kilometer ten noordwesten van Australië ligt. Drie zwaargewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Perth. Volgens de Australische politie is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor de vechtpartij was. Mogelijk zijn de spanningen opgelopen nadat een groep Sri Lankanen te horen had gekregen dat hun asielverzoek was afgewezen. De twee bevolkingsgroepen zitten inmiddels in gescheiden afdelingen. In het centrum op Christmas Island zitten bijna duizend asielzoekers. Zeker 65 regeringsleiders hebben toegezegd dat ze op 7 december de klimaattop in Kopenhagen zullen bijwonen. Dat heeft de Deense regering bekendgemaakt. Het gaat onder meer om Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Brazilië. Ook premier Balkenende gaat naar Kopenhagen. Het is niet bekend of ook de leiders van de Verenigde Staten, China en India naar Denemarken komen. Volgens critici is het bijna onmogelijk om een nieuw klimaatakkoord te sluiten als die drie landen er niet bij zijn, omdat ze het meeste CO2 uitstoten.